Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaargezet... voor de verwachte sneeuwval van vandaag. In de loop van de ochtend gaat het sneeuwen in het zuiden van het land. Daarna breiden de sneeuwbijen zich uit over de rest van het land. Rijkswaterstaat stuurt de strooiwagens de weg op voordat het gaat sneeuwen. Tijdens de sneeuwbuien rukken de wagens zo nodig opnieuw uit... om vooral de snelwegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken. De NS rijdt vandaag vanwege de sneeuw opnieuw met een aangepaste dienstregeling. President Obama heeft de Algerijnse regering alle hulp aangeboden... in de nasleep van de gijzeling op een gascomplex in de Sahara. In een verklaring veroordeelde hij de actie van de gijzelnemers... een groep moslim-extremisten. In de verklaring staat verder dat de Amerikaanse regering de komende dagen nauw contact met de Algerijnse autoriteiten zal houden om een beter beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld, zodat tragedies als deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Bij de bevrijdingsactie zijn gisteren alle terroristen gedood. Volgens de regering waren er 32 gijzelnemers van verschillende nationaliteiten. De afgelopen dagen kwamen 23 gijzelaars om. Meer dan 25.000 Ieren hebben in Dublin meegedaan aan een protestmars tegen versoepeling van de abortuswetgeving. Voor de mars begon ging de aartsbisschop van Dublin voor in een gebed voor het kind in de baarmoeder. De vijf bisschoppen van Ierland liepen mee in de betoging. De Ierse regering wil abortus toestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Aanleiding is de dood van een zwangere vrouw met complicaties eind oktober. Ondanks smeekbeden van de familie kreeg ze geen abortus en stierf ze. Het weer vannacht bewolkt en droog bij minima rond min 6. In de ochtend vanuit het zuiden sneeuw.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 And we made our love on wasteland and through the back. taught me what to say in school I learned it off by heart But now that's torn in two Now I know what they're saying In the music of the parade And we made our love sing as the drums begin.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 Made you, you are smart. say you'll stay Cause then you'll go away Damn, I wish I was your lover I'll rock you till the daylight comes Made sure you are smiling and warm I am everything Tonight I'll be your mother I'll do such things to ease your pain Free your mind ZFM.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 Dat wat het lief lied van kunt nog. Het scoort ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit. En de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog terug En dat ze naar binnenkomen mat. Het hier nou haast van toe en laat.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 to be These four walls closing more every day, and I'm dying inside. And nobody knows it but me. Mm. Like a clown, I put on a show. Pain is real, even if nobody dear me. Yeah, my heart is calling you, and nobody knows it but me.